1 uur. Klomp met het NOS-journaal. Dus Mosul is begonnen, dat heeft de Iraakse premier Abadi gezegd in een tv-toespraak, meldt CNN. Er wordt al maanden gesproken over de aanval op Mosul. Het is het laatste grote bolwerk van islamitische staat in Irak. De VN heeft gewaarschuwd dat de aanval op de stad kan leiden tot een miljoen vluchtelingen. In de Amerikaanse staat North Carolina is brand gesticht in een kantoorgebouw van de Republikeinse Partij. Ook is een muur van een gebouw in de buurt beklad met de tekst Nazi-republikeinen verlaat de stad. Volgens lokale autoriteiten is een fles met brandbare vloeistof door het raam van het campagnegebouw in Hillsborough gegooid. Daarna ontstond er brand. De binnenkant van het gebouw en enkele meubels raakten daardoor beschadigd. Wie erachter zit en wat het motief van de daders was, is niet bekend. In Montenegro heeft de regeringspartij van premier Djukanovic de verkiezingen gewonnen, maar geen absolute meerderheid behaald. Daardoor is het maar de vraag of de socialistische partij van Djukanovic aan de macht kan blijven. Volgens onofficiële uitslagen heeft zijn partij iets meer dan 40% van de stemmen gekregen. De twee belangrijkste oppositiepartijen kregen samen 30%. Beide kampen zeggen dat ze genoeg stemmen hebben behaald om een regering te vormen. Maar in beide gevallen zullen daarvoor ingewikkelde coalities gevormd moeten worden. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram is bereid om nog eens 83 ontvoerde schoolmeisjes vrij te laten. De groep wil daarover onderhandelen, zeggen de Nigeriaanse autoriteiten. Vorige week werden al 21 meisjes vrijgelaten. Ze maakten deel uit van een groep van 300 meisjes... die twee jaar geleden door Boko Haram uit een christelijke school werden ontvoerd. Het weer vanuit het westen regen en het koelt vannacht af tot een graad of 11.